7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Dilma Rousseff is afgezet als president van Brazilië. In de Senaat stemden 61 van de 81 senatoren voor haar afzetting. Om Rousseff weg te stemmen was een tweederde meerderheid van 54 senatoren nodig. De 68-jarige Rousseff was al sinds mei geschorst. Ze kwam in opspraak toen ze door prominente partijgenoten werd beschuldigd van corruptie en vriendjespolitiek. Interim-president Michel Temmer, die Rousseff sinds haar schorsing al verving, wordt nu de nieuwe president van Brazilië. Het besluit om minder gas uit de Groningse bodem te halen jaagt België op kosten. Als Nederland in 2030 geen gas meer exporteert, moet het Belgische netwerk worden aangepast. Een deel van het leidingennetwerk is alleen maar geschikt voor het laagkalorische gas uit Nederland. 2,8 miljoen apparaten als gijzers en gasfornuizen moeten worden gecontroleerd. Oudere modellen functioneren niet op Noors, Algerijns of Russisch gas. Volgens de Belgische netbeheerders gaat de hele operatie honderden miljoenen euro's kosten. Reizigers van de internationale trein van Amsterdam naar Berlijn hebben anderhalf uur vastgezeten. Dat kwam door een botsing met een auto in Twello. De bestuurder van die auto raakte zwaar gewond. De trein reed na de botsing nog een stukje door en kwam zwaar beschadigd op een brug tot stilstand. Een speciale evacuatietrein werd daarom naar Twello gereden om de passagiers te ontzetten. Paus Franciscus gaat de bezem halen door de organisatie van het Vaticaan. De bureaucratie wordt aangepakt en het aantal kantoren wordt flink verminderd. De Rooms-Katholieke Kerk moet weer een arme kerk voor de armen worden, vindt de paus. Bij zijn uitverkiezing drie jaar geleden zei Franciscus al dat hij een grote schoonmaak zou houden en de organisatie eenvoudiger zou maken.